uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Het KNMI waarschuwt voor gladheid in het noorden en het oosten van het land. Vanaf vanavond tot morgen vroeg kan het door bevriezing van natte wegdelen glad zijn. In de nacht van zaterdag op zondag gaat het ook nog eens sneeuwen. En dan kan het in het hele land gevaarlijk worden op de weg. Rijkswaterstaat geeft een aantal tips. Afstand houden is heel belangrijk en pas ook je snelheid aan. En we zien soms dat mensen daarover twijfelen, maar durf ook iets langzamer te rijden. Op het moment dat je in een stortbui met een hagelbui zit. Op het moment dat je ziet dat het wat eh, wit is op het dek. Op het moment dat je de weersvoorspelling goed hebt gecontroleerd. Durf afstand te houden, durf voorzichtig te rijden. Vanochtend kwam een man van 22 om het leven in Friesland nadat hij van de weg was geraakt. Ook in de Noordoostpolder waren ongelukken door gladheid. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft een bezoek gebracht aan de wijk IJsselmonde. De afgelopen weken werden daar drie mensen doodgeschoten. Waarschijnlijk compleet willekeurig. Gisteren werd een man van 24 opgepakt. Verslaggever Matthijs van Wiel sprak met de getuigen van die arrestatie... die in het appartement daarboven waren. Ik lag in bed. Ik hoorde in de galerij paats, paats, paats... dat ze de deur gingen forceren. Keihard. Ik hoorde klappen. En ik kom op het balkon kijken. Er was allemaal politie overal. Dat was het. Je woont erboven, toch? Nee, je moeder, moeder woont hier. Ik kwam bij haar logeren en toevallig, uh, ja, ik hoorde gewoon klappen wat ik zeg in de galerij. Waarom de verdachte de drie mensen doodgeschoten heeft is nog niet bekend. De politie kwam hem op het spoor na een tip. Ja, en als gimmen vroeger niet je favoriete vak was... dan was je toch altijd wel eh, blij als je de gymzaal weer vol zag staan... met dikke gymmatten, turnbokken en ook springkasten om te apenkooien. In Os in Brabant worden voor de elfde keer de Nederlandse kampioenschappen apenkooien georganiseerd. En voor deze vader met zijn dochters is het inmiddels vaste prik. We doen al drie jaar mee. Ja, we vinden het hartstikke leuk. Lekker, lekker spelen in de vakantie. Ja, heerlijk. Ja, het NK Apenkooi is onder andere in het leven geroepen... omdat kinderen in de kerstvakantie anders te weinig bewegen. Het weer en nog. Vanavond dus kans op gladheid door bevriezing van natte sneeuw. Morgen alleen in het noorden regenachtig.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 Een man die gisteren een oudere vrouw zou hebben doodgestoken in Den Dolder... is een patiënt van een psychiatrische instelling in het dorp. Hij zit op een afdeling voor mensen met een licht verstandelijke beperking... die van de rechter een behandeling moeten ondergaan. Medewerkers van bijna 2000 apotheken leggen volgende week twee dagen het werk neer. Ze staken voor een hoger loon en een lagere werkdruk. Het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar het vriespunt... waardoor het glad kan worden. Morgen droger en 2 tot 4 graden.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 Up in the sky. Oh, yes, I am. I done made it. I'm the world's greatest. I'm that little bit feel. I'm the world's greatest. I saw the light and that sun up in the Apollo. Even the prodigal at the end of the rainbow.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 stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.